Bij de ongeregeldheden werden 12 mensen gearresteerd, 7 mensen raakten gewond, onder wie een agent. Een belangrijk federaal aanklager uit New York is op staande voet ontslagen omdat hij weigerde op te stappen. De nieuwe Amerikaanse minister van Justitie, Sessions, vroeg eergisteren 46 federaal aanklagers op te stappen. Die waren benoemd door voormalig president Obama. Waarom ze allemaal tegelijk weg moeten is niet duidelijk. De aanklager uit New York stond bekend als bestrijder van corruptie en boordencriminaliteit. Zo vervolgde hij hooggeplaatste politiefunctionarissen en handelaren op Wall Street. Britse ministers mogen van hun conservatieve partij de komende week niet naar het buitenland. Volgens Britse media hebben zeker twee ministers reizen moeten annuleren. Dat ze in het Verenigd Koninkrijk moeten blijven kan betekenen dat premier May wil beginnen met onderhandelingen over de brexit. De ministers zijn nodig voor een stemming over de wet die dat regelt. In Madagaskar is het dodental door de tropische cycloon opgelopen tot 50. Er zijn ruim 180 gewonden en 20 mensen worden vermist. De cycloon met windsnelheden tot boven de 200 km per uur... richtte afgelopen week enorme verwoestingen aan op het Afrikaanse eiland. Meer dan 100.000 mensen raakten hun huis kwijt. Het weer rustig voorjaarsweer, vooral in het binnenland wat zon... en het wordt zacht met 12 tot 16 graden. Morgen droog, de zon laat zich zien en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A1 naar Amsterdam vanaf Amersfoort voor die met 3. De A6 vanuit Lelystad naar Muiden voor Muidenberg 4 kilometer de werkzaamheden.